5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn er wereldwijd bijna 3000 christenen om het leven gebracht vanwege hun geloof. Het zijn er ongeveer 1000 minder dan het jaar ervoor. Blijkt uit cijfers van de stichting Open Doors. In Nigeria werden de meeste christenen gedood. En het aantal aanvallen op kerken en andere christelijke gebouwen steeg vorig jaar flink. Volgens Open Doors komt dat door acties van de Chinese overheid tegen kerken in dat land. Rusland heeft gereageerd op klachten van nabestaanden van vlucht MH17. Het land zegt in een 90 pagina stellend document opnieuw... dat de nabestaanden bij Rusland aan het verkeerde adres zijn. De Russen hadden naar eigen zeggen geen controle over Oost-Oekraïne... waar vlucht MH17 ruim vijf jaar geleden werd neergehaald. Ook herhaalt het land dat het niet een Russische boekraket was die is gebruikt. De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen worden opgekocht en voor hoge prijzen worden doorverhuurd. Voortaan mogen deze woningen alleen nog worden bewoond door de koper of een eerste graads familielid mag hem huren. Op die manier wil de gemeente beleggers die woningen opkopen en voor hoge prijzen doorverhuren buitenspel zetten. En een tantramasseur uit Rotterdam moet ruim anderhalf jaar de cel in voor ontucht met vijf vrouwen. Hij moet ze ook tienduizenden euro schadevergoeding betalen. Verder mag hij vijf jaar niet werken als masseur of natuurgeneeskundig therapeut. De tantramasseur verklaarde dat hij slachtoffers hielp bij de verwerking van misbruiktrauma's. Het weer. Het regent. Het is rond de 10 graden. De komende uren klaart het vanuit het westen op. Morgen zijn er perioden met zon. Het blijft dan ook droog en het wordt morgen van 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 kilometer en een kwartier verdraging. 10 minuten oponthoud op de A7 Zaanstad Horen tussen Zaandam en Purmerend. Ongeveer een kwartier verdraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Knapend Velsen. En verderop richting eh, Noord-Holland, de kop van Noord-Holland tussen Akersloot en Heilo ook nog eens 7 kilometer en een kwartier verdraging. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en Lands meer 9 kilometer en 20 minuten tijdverlies.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 Tel ook een half uurtje mee, van 24 tot en met 26 januari. Kijk op tuinvogeltelling.nl Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. that escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of, of dance radio. Dance radio. And it goedemiddag. Uh, uh. Ja. Ging even fout. Die ene bouw nog een keer. Satisfaction guaranteed, I'll take your love back. Zeven minuten over de klok van vijf. Satisfaction guaranteed, I'll take your love back. Goedenavond, CFM-luisteraars. Primetime. Time. Ik was nog maar net op tijd hier. Ja, ging niet helemaal goed. Mensen kunnen niet zo goed rijden als het regent. Een beetje bangerig allemaal en zo. Je kent dat wel. Oké, eh, dit is zo'n eh, reggae-koffer eh, show. ja, ik vond het wel leuk vorige week. Dus ik denk, dat ik het nog een keer herhalen een beetje andere nummers geprobeerd op te zoeken. Dan zijn er dubbele komen, maar... Ik had het eigenlijk niet echt genoteerd eh, vorige week. Dus we gaan er het beste van maken. Ja, toch? dancing. I like to dance. I want to dance. I'm here dance. Dance radio. Dance radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Let me know. Yeah. Give me another chance, baby. Give me another chance, uh, girl. Another try, just one blind, one more night. Give me just one girl, one more night, cause I can live without you One more night give me one more night Girl, a million more I can't sleep without you every day me say me want you in me to wake if you by side I beg me, I beg you apply, swallow me pride Girl, me world so cold without you and me Remember when you say you need me all day Make love from the room to inna the hallway, girl. Me no really want to learn the hard way. Me no afraid fi say, please, girl, stay. One more night, give me just one more night, girl. One more night, cause I can't live without you. One more night, baby, give me one more night, girl. A million yeah Remember when you miss me, call me and tell me say you want see me Me never reach in time and you a ball for me But soon as me reach you do away Big smile by your face, you lock me down for the whole day Girl, me no want to fish straight, me no want you to leave, me no want you to leave Baby girl, don't leave me in dismay Me need you by my side like all the I've need the bees give me just one more night Girl, one more night Cause I can't live without you One more night you. One more night. Cause every day me say me want to know me life Come in now want to wake if you know that they by me side I beg me, I beg you oblige Swallow me pride, girl, me world so cold without you And me feelings can't hide Me Remember when you say you need me all day Make love from the room to inna the hallway, girl Me no really want to learn the hard way Me no afraid fi say please, girl, stay One more night, give me just one about you One more night Never give me one more night Girl, a million more You can't touch it But it touches you ah, I can just move to it Dance radio Oh, I love it And it continues now You say you remain my Eh, kletsen. zitten we daar helemaal niet. Oké, niet getreurd. We gaan wel lekker verder. In ieder geval eh, heb ik de volgende klaar.